Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De oceanen verzuren steeds sneller en in sterkere mate. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben dat aangetoond... samen met internationale collega's. Het onderzoek verschijnt vandaag in het tijdschrift Nature. De onderzoekers hebben monsters genomen uit de oceaanbodem. Uit die monsters wordt duidelijk dat er de afgelopen 53 miljoen jaar... vaker perioden zijn geweest waarin de oceanen zuurder werden... bijvoorbeeld naar vulkaanuitbarstingen... Maar het proces gaat nu veel sneller dan anders. Oceanen verzuren door de uitstoot van CO2. Een hogere zuurgraad verstoort het leven in de oceanen. Het kalkskelet van schaaldieren en koraal lost op in zuur. Ruim twintig jaar na het begin van de Balkanoorlogen... worden nog steeds 14.000 mensen in voormalig Joegoslavië vermist. Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International... is er een gebrek aan politieke wil bij de regering in de regio... om mee te werken aan de opheldering van oorlogsmisdaden. Toen Joegoslavië in 1991 uit elkaar viel, ontstond een reeks conflicten die tien jaar duurden. In die tijd werden in totaal bijna 35.000 mensen als vermist opgegeven. Amnesty vindt dat de families van de vermiste personen recht hebben op duidelijkheid over het lot van de vermisten. De organisatie roept de Europese Unie op om bij de toetredingsonderhandelingen met Balkanlanden te blijven hameren op de vermissingen. De Mexicaanse staatsoliemaatschappij Pemex heeft een grote oliefonds gedaan in de diepe wateren van de Golf van Mexico. Volgens president Calderon levert het veld zo'n 10 miljard vaten olie op, gelijk aan een derde van de totale jaarproductie van Mexico. Volgens Pemex is het kwalitatief goede olie. Het is zogenoemde zoete olie. Daar zit geen zwavel in, zoals alle andere olie die in het zuiden van de Golf van Mexico wordt gewonnen. De maatschappij verwacht dat binnen vijf jaar de eerste olie uit het nieuwe veld omhoog zal worden gepompt. Het weer, bewolkt en hier en daar wat regen, het is een graad of 13. Overdag ook eerst bewolkt en regen, maar in de loop van de ochtend droger...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 ten nagedachtenis aan het overleden van Neil Armstrong. En vanwege het feit dat hij op dit moment goed te zien is... als er geen bewolking is, want er is op dit moment wel sprake van... plaatjes die te maken hebben met de maan. Deze nacht klinkt anders. En je hoorde van R.E.M. Man on the Moon. Goedenacht allemaal, welkom. Dit wordt de tweede uur de nacht de anders bij de Vader op Radio in het vorige uur. In tegenstelling tot wat normaal de gewoonte is, eh, had je geen eigen opname dat ga ik het komend uur helemaal inhalen. Want je gaat dadelijk drie nummers horen van een band... die uh, alweer zo'n tien dagen geleden ongeveer op het podium... op een van de podia van de eh, Lowlands stond. Ze komen namelijk uit Barcelona, La Pegatina. Die gaven daar een wervel in de show. Je zou kunnen zeggen, het is een soort eh, Spaanse Rowanese... En je gaat drie nummers van hun horen. Straks de opname die eh, je gaat horen, dat is dat wat gemaakt werd op Lowlands... Uh, in een snikheet ten tien dagen geleden. Maar goed, zover eh, ben ik nog niet. Ik ga eerst een andere band laten horen die... nou, hoe moet ik het zeggen, op dit uur van de dag... afgelopen avond en de avond daarvoor aanwezig was op het podium van Paradiso. Twee keer de zaal uitverkocht. Het gaat om een gezelschap dat uit IJsland komt. Sigur Ros en dit is de grote hit uit 2008 van het gezelschap. Ik probeer het uit te spreken. Witspinum en Daloost. En ik heb geen idee wat ik verteld heb. Ik Afkomstig uit eh, Reykjavik, Sigoros. Dus twee avonden achter elkaar in Paradiso. Een uitverkocht Paradiso. En dat mag wel, want het is een goede band. En je hoorde hier zo'n beetje het grootste succes wat ze tot nu toe hebben gehad. Witspilum en daar los van dat uh, eh, Sigoros. Blijf nog even een eh, Scandinavische sfeer. Als je IJsland in ieder geval tot Scandinavië rekent. In ieder geval op dezelfde breedtegraad. Daar blijf ik hangen. En heb ik het over in eerste instantie een, uh, een Zweeds meisjesduo. First Aid Kids en de nieuwe single Wolf. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. Scandinavische meiden. Dat zomaar hier bij de nacht ging de de Vader op Radio 1. We begonnen met het uh, duo First Aid Kit. Die hebben een nieuwe single gemaakt. En de dames Clara en Johanna Söderberg, twee zusjes... die hoorden je met de nieuwe single onder de titel Wolf. En vervolgens eh, vier meiden uit Noorwegen. Ik heb ze gezien op het eh, Rock Werchter Festival in Werchter, België. In juli was dat. En toen viel dat optreden een beetje moet ik zeggen. Ja, het kwam allemaal niet zo overtuigend over. Ehm, ja, nou, misschien was het eh, de hitte van dat moment. Wat wel bijzonder is aan die band, dat is dat... Eh, dat, dat, ze niet steeds hetzelfde instrument eh, bespelen. Je hebt steeds een wisseling op het podium. Dan heeft de een de bas gespeeld en de ander die gaat het dan weer overnemen. En ze gaat ook met het slagwerk, de gitaar. En nou ja, een hoop andere vreemde instrumenten die ze gebruiken. Want het is uiteindelijk een folkband. En bij elkaar speelt Katsen Jammer zo'n 30 instrumenten. Heel knap allemaal. De single mag er in ieder geval wel zijn. Je hoorde van Katzenjammer: I Will Dance When I Walk Away. Dan nu de beloofde opname van Lowlands van vorige week zondag. Het was Nick Heet, eh, de warmste Lowlandsdag maar het repertoire, dat leende zich wel voor zo'n uh, snikhete tent. Je gaat luisteren naar de uit Barcelona afkomstige La Pegatina. platea, un gato corriendo, una valla verde, un plato de torta cremado en un on the drums from the Little Barcelona, <laughs> Sergi. Thank you very much. But to have, to finish the concert, we want to ask you for, uh, for being all down, to get down, down, down, down, down, down. Everybody, down, down, down. Come on. Down, down, down. Everybody, down down, down, come on, down, all you down, down. dat is wat je noemde een dampende show. Die werd toen vorige week zondag gegeven op Lowlands door het Barcelonaanse gezelschap, zeg ik het goed, in ieder geval het gezelschap bij Barcelona, La Pegatina. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ze blikken al eens eerder op Lowlands te hebben gestaan. Je hoorde van hun Chocho Loco Que Bonita, Es El Amor en slotte een medley waarin je ook nog eh, onder andere Billie Jean van Michael Jackson in kon herkennen. La Pegatina, zoals dat dus live klonk zo'n kleine tien dagen geleden alweer op het eh, Lowlands Festival in Biddinghuizen. Volgende week trouwens, dan eh, laat ik je meer horen van het optreden van Anne eh, Anna Broen. Dat is nog even zeven dagen wachten. Maar dan krijg je ook wel wat, dan heb je ook wel wat. Want dat optreden van Anne Broen, dat was ook betoverend mooi. Ik kan niks anders zeggen. Nou, je hebt het misschien, misschien dacht jij dat ook wel toen je dat eh, hoorde, dat optreden van eh, La Pegatina. Dat eh, doet wat denken aan Rowan Hersen, maar dan op zijn Spaans. Nou, toen ik dat La Pegatina zag, dacht ik bij mezelf... heeft Rowan Hersen ooit op Lowlands gestaan? Ga ik nu aan jou vragen. Heeft Rowan Hersen ooit op Lowlands gestaan en wanneer? Nou, als je dan wat weet, dan mag je dat mailen naar de Nacht Klinkt Anders. En ja, je weet hoe je daar eh, terecht moet komen bij de mailbox van de eh, Nacht Klinkt Anders. Via www.varen.nl. Zoek de link op programma en sites en... Eh, blijf een beetje doorsurfen, dan kom je zelf wel bij de mailbox van de nacht. Hinkt anders en daar kan je het antwoord droppen. Het antwoord op de vraag, heeft Rowanese ooit op Lowlands gestaan? En in welk jaar was dat? En als je het antwoord goed hebt, dan maak je kans op het winnen van de nieuwe Rowanese CD. En die heeft als titel Geil. Geil, ja. Let <laughs> vooral goed op de uitspraak. En dat is dan het Limburgs voor het eh, woord geel. Ja. Laatst uur komt er nog even op terug op dat uh, geil van uh, Rowan Heijzen. Maar eerst laat ik even kennis maken met Isaac. Want Isaac is meer dan alleen een orkaan. Het is ook de voornaam van een soulzanger. black man born free. At least that's the way it's supposed to be. Chains that binds him are hard to see unless you take this walk with me. Place where he lives, he's got plenty of names. Slums, ghetto, and black belt are one and the same, and I call it. Any kind of job is hard to find. That means an increase in the welfare line. Crime rate is rising too. If you were hungry, what would you do? Rent is two months past due, and a building is falling apart. Little boy needs a pair of shoes, and this is only a part of. Some of the brothers got plenty of cash. Tricks on the corner, gonna see to that. Some like to smoke, and some like to blow. Some are even strung out on a $50 Jones. Some are trying to ditch reality by getting so high, only to find out you can never touch the sky, cause your roots are in. Oh, yeah. Every Sunday morning, I can hear the old sister say, Hallelujah, Hallelujah. Trust in the Lord our souls they believe someday he'll put an end to all this misery that we're having. Oh yeah. als bij de vader op Radio 1 gaan we af en toe wel eens de spirituele tour op... zoals je kan horen in deze muziek van Isaac Hayes. 1971 Soulville. Isaac, de naam van de orkaan die op dit moment uh, aardig huishoudt... in het zuiden van de Verenigde Staten. En Isaac, dat is dan eh, weer Isaac in het eh, Nederlands. En dat komt dan weer uit het Hebreeuws. Yitzhak, zo luidt Isaac of Isaac in het Hebreeuws Yitzhak. En de betekenis daarvan is hij lachte of hij zal lachen. De beroemdste Yitzhak die we een beetje gekend hebben... dat is uh, Yitzhak Rabin. Hij heeft eh, twee ambtstermijnen als premier gehad. De eerste ambtstermijn was van 74 eh, tot 77... en de laatste van 92 tot, tot 95 laatste eindigde met een moordaanslag op zijn leven. Yitzhak Rabin dus. Dat was de vijfde premier van eh, Israël. De nacht ging anders bij de Varen op Radio 1. Op dit moment in Heerlen een kunstfestival onder de titel Cultura Nova. En morgenavond is daar het optreden van Gabby Young en The Other Animals. on my journey in this place, a place I haven't been. We talk for hours just warming up. You ask me what I've seen, and all this time of talking, I'm noticing your ring. I ask you a question, and you give me a lie. Further away this time in vain, I come across a jar. and stop with all that lies. I ask you a question and you give me a lie. ja, een beetje balkanbeat, daar lijkt het wel op. Je hoorde Gabby Young en Gabby Young en The Other Animals... want dat is de begeleidingsband, die zullen dus eh, vrijdagavond... dat is dan morgen alweer, maar dat is nog meer dan 24 uur... Eh, zullen ze optreden en heel op het burgemeester Grunsvenplein... en dat in het kader van Cultura Novas. Niet alleen een muziekfestival, er gebeuren ook een hoop andere... Eh, kunstzinnige activiteiten deze dagen. Maar in ieder geval dat optreden van Gabby Young en die... En, Other Animals, dat is dan eh, vrijdagavond op het uh, burgemeester Grunsvenplein in eh, Heerlen. En de toegang is gratis. Hetzelfde geldt voor wat er zich zondag afspeelt. Dat is namelijk het optreden van een band uit Spanje, Bongo Botraco. Je hoort hier met Caminante. Sientes que esta vida no te va a perdonar. Sientes que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues amigo, no hay camino, sale camino al andar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. se vuelve a favor. Tienes la energía, tienes ganas de empezar, Tienes la salida, tienes la oportunidad. Está todo en tus manos, no lo dejes escapar. Aquí ya las penas y vamos a caminar. Seguir andando, tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando andando. Viento se vuelve a favor. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Ya verás. Que queda más cerca. Ya verás. Si más lejos estás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Ya verás. Que queda más cerca. Ya verás. Si más lejos estás. Cada paso que doy es un paso que vive. Cada paso hacia adelante es un paso que vivo. Caminando es una autopista de la cuna hasta la tumba, sin un espacio para crecer bajo el sol. Caminando, voy caminando. Que no es tan difícil. Caminando. Que no es el final. Sigo andando. Que queda más cerca. Caminando. Si más lejos está. Sigo andando. Que no es tan difícil. Caminando. Que no es el final. Sigo andando. Que queda más cerca. Caminando. Si más lejos está. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. klinkt dat en je kan ervan graag genieten zondagavond vanaf half tien. In Heerlen op het burgemeester van Gunstenplein... want daar geven ze een gratis concert in het kader van Cultura Nova. En dit gezelschap komt ook naar Nederland toe. Dat duurt nog een maandje, maar wil je daar naartoe? Jammer, de voorstelling is al uitverkocht. Die zal plaatsvinden in Vredeburg, Leidseplein, Leidse Rijn. That Can Dance. is toch fraai. Na jaren, meer dan tien jaar, is er eindelijk weer eens een album uitgekomen... van het Australische gezelschap Dead Can Dance. Ik liet je luisteren naar Return of the She King. En dat is een nummer dat te vinden is op die meest recente cd. De titel van die meest recente cd is Anastasis. Je hoorde dus Dead Can Dance. Want ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen zullen bellen van... wat was dat moois? Dead Can Dance hier dus bij de vader op Radio 1. Nog eentje tot aan het nieuws van vier uur. Je gaat luisteren naar uh, Of Monsters and Men. Die waren ook op Lowlands. En volgende week treden ze op in Paradiso. De opname die u hoort nu, die is van 23 april jongstleden opgenomen in de 3FM-studio. Toen waren ze te gast bij Gielm of Monsters and Men.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 Hey, the screams all sound the same. Hey, though the truth may bind this ship will carry our bodies into shore. Though the truth may bind this ship will carry our body is safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.